van 6 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Er komt volgend jaar een substantieel bedrag voor hogere lerarensalarissen... maar precies hoeveel komt niet in de begroting te staan. Dat is volgens PvdA-leider Ascher de oplossing die VVD en PvdA hebben gevonden... om het begrotingsconflict op te lossen. Na afloop van het kabinetsberaad zei Ascher dat hij er vertrouwen in heeft... dat de salarissen in het basisonderwijs inderdaad omhoog gaan. In Gelderland mag er voorlopig geen enkele geitenhouderij meer bijkomen, heeft de provincie bepaald. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat mensen in een straal van 2 kilometer rond een geitenhouderij meer kans hebben op longontsteking. In Gelderland is het aantal geitenboeren de laatste jaren juist fors gestegen. Noord-Brabant stelde eerder al een stop in. De man die vastzit voor de terreurdreiging in Rotterdam blijft nog zeker 14 dagen in de cel. Dat heeft de rechter bepaald. Volgens justitie verspreidde deze man van 22 een bericht over een mogelijke terreurdreiging bij poppodium De Maasilo. Een optreden van de band Alalas werd geannuleerd. Ambassades en consulaten van verschillende Europese landen zijn doelwit geweest van een aanval met een spionagevirus. Dat zegt het beveiligingsbedrijf ESET. Vooral ambassades in Oost- en Zuidoost-Europa zouden zijn aangevallen. Wat het spionagevirus precies zoekt en of het succes had, is nog niet bekend. Het beveiligingsbedrijf vermoedt dat het virus komt van een hackinggroep die banden heeft met Rusland. En in India, Nepal en Bangladesh zijn door zware regenvallen overstromingen al zeker 1500 mensen om het leven gekomen. De meeste door aardverschuivingen, elektrische schokken en instortende huizen. In de regio is extreem veel regen gevallen. Een derde van Nepal en Bangladesh staat onder water. Bewoners zijn vaak afgesneden van de buitenwereld en kampen met een gebrek aan voedsel, drinkwater en medicijnen. Het weer, in het westen regen, geleidelijk overal bewolkt en uiteindelijk later vanavond overal regen. Morgen trekt die regen weg, dan is er meer zon en wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits in de Randstad vanwege de regen. Vooral rond Amsterdam zijn meer problemen. Daar zijn ook eh, de werkzaamheden aan de A10 West debet aan. Dit zijn de uitschieters. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en Dorp 13 kilometer. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam langzaam rijden tussen knooppunt De Hoek en de afrit IJmuiden. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Duivendrecht en knooppunt de Nieuwe Meer 6 richting Schiphol. En richting Zaanstad tussen Osdorp en Tuindorp Oostzaan 21 kilometer. Dus de hele A10 Zuid staat vast en ook de A10 Oost. Op de A16 Breda-Rotterdam na een ongeluk bij de Van Brinoorbrug nog langzaam rijden.